De identificatie van de lichamen is nog niet afgerond, maar de politie gaat ervan uit dat het gaat om Ruben van 9 en Julian van 7. Burgemeester Jansen van Zeist zei op een persconferentie dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan. De plek waar de jongens zijn gevonden ligt op zo'n 10 kilometer van de plek waar hun vader zelfmoord pleegde. Vermoedelijk heeft hij de jongens een paar uur daarvoor om het leven gebracht. Op Bonaire zijn voor het eerst twee homo's getrouwd. Een Arubaan is dit weekend getrouwd met een 13 jaar jongere man uit Venezuela. Sinds 2010 zijn Saba, Bonaire en Sint Eustatius bijzondere gemeenten binnen het Nederlandse Koninkrijk en ze moesten daarom het homohuwelijk mogelijk maken. Eind vorig jaar was de wetgeving klaar. En Bonaire is het tweede eiland van de voormalige Nederlandse Antillen waar een homohuwelijk is gesloten. In december trouwde op Saba een homostel. De Algerijnse regering heeft twee kranten verboden een bericht te publiceren over de gezondheidstoestand van president Bouteflika. De twee kranten wilden op basis van bronnen melden dat het erg slecht gaat met Bouteflika. Hij zou in coma liggen. De 76-jarige president kreeg eind vorige maand een beroerte en werd opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Sindsdien is in Algerije, Algerije bijna niets meer medegedeeld over zijn toestand, waardoor er volop wordt gespeculeerd. Het ministerie van Communicatie eiste dat de kranten het onderwerp zouden schrappen, maar daar gaf de hoofdredacteur geen gehoor aan. En vervolgens mochten de kranten helemaal niet verschijnen. Het weer, plaatselijk valt er regen of motregen en de temperatuur daalt tot een graad of 9.